Als je naar een website gaat voor de meeste cookies, behalve de meeste onschuldige, ja, moet je toestemming geven zodat je ze ook kunt weigeren als je dat zou willen. Nou, dat deed het UWV allemaal niet. Ze zeiden wel, we, we, plaatsen cookies, maar daar hielden ze het eigenlijk bij. En die cookies werden vervolgens wel dus ook gebruikt om inderdaad ook eh, fraudeurs op te sporen. Wat best wel ver gaat en wat dus eigenlijk helemaal niet eh, mocht. Daarvoor kreeg de organisatie drie jaar geleden al een waarschuwing, maar daar werd niets mee gedaan. Het UWV zegt dat ze die waarschuwing niet hebben genegeerd, maar geeft wel toe dat er meer aandacht voor had moeten zijn. Fans van FC Twente en het Zweedse Hammerbu zijn weer met elkaar op de vuist gegaan. Twee mensen raakten gewond. Een van hen is een fan van FC Twente die vannacht in het ziekenhuis moet blijven, zegt RTV Oost. Vanavond spelen de clubs tegen elkaar. Bij de wedstrijd van vorige week in Enschede liep het ook al uit de hand. Trainer Jozef Oosting baalt ervan dat het niet over voetbal gaat in aanloop naar de wedstrijd. Uiteindelijk heb ik wel tegen mijn mannen gezegd van we moeten het klein houden, we moeten het, eh, focus hebben op onszelf, weet je wel, op, op, op het voetballen. Alleen, ja, bij komt niet eraan om, ja, wat je krijgt ook eh, dingen mee in de media over, eh, over de randzaken. Vanwege al die randzaken was er dus besloten dat er geen Twente supporters mee mochten naar Zweden. Maar een paar zijn toch op eigen houtje gekomen. Flinke brand in een loods in het westelijke havengebied in Amsterdam. Het vuur brak rond 5 uur vanochtend uit in een loods waar potgrond ligt opgeslagen. Er hangt een rookwolk boven het industriegebied. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer roept mensen in de buurt op om ramen en deuren dicht te doen als ze last hebben van de rook. En waar wonen de gelukkigste mensen in ons land? Het AD heeft dat uitgezocht en Dalfsen in Overijssel is de place to be. De 30.000 inwoners hebben scholen en cafés op loopafstand. De levensverwachting is hoog en de meeste mensen verdienen best wel oké. Je kan volgens het AD trouwens beter niet in Heerlen wonen. Daar is veel criminaliteit, een lage levensverwachting en een laag inkomen.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 Met name door de gestegen rente kwam de winst uit op 2,2 miljard euro tegen 1,2 miljard in 2022. Het UWV wist al in 2020 dat het de privacy van uitkeringsgerechtigden schond. Door zonder toestemming cookies te plaatsen op UWV-websites werd jarenlang illegaal data verzameld. In het westelijk havengebied in Amsterdam woedt een grote brand in een loods met potgrond. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het weer. Later vanochtend nemen de wind en de buien af. En vanmiddag kan de zon ook soms doorbreken. Het wordt een graad of 21. said enough I don't know what it means but I'm you hot, he's hot, she's hot. sarrar. O quanto eu gosto, eu gosto de ver dançar sem fim. Uh Entre ondas e areia. Inspiração, inspiração, eu sei que eu vou.